Het is een jongen van negen uit Tilburg en hij heet Ruben. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Een medewerker van de Nederlandse ambassade in Tripoli heeft hem kunnen spreken. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk. De oom en tante van de jongen zijn vanochtend met het regeringsvliegtuig geland in Tripoli. Ze zullen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht waar Ruben wordt behandeld. Gisteren is de jongen geopereerd. Zijn toestand is redelijk en zodra zijn gezondheid het toelaat wordt Ruben naar Nederland gebracht. In Groot-Brittannië geven geldwisselkantoren geen bankbiljetten van 500 euro meer uit. Een Britse dienst die onderzoek doet naar georganiseerde misdaad... zegt dat 90% van de paarse briefjes door criminelen wordt gebruikt om zwart geld wit te wassen. In totaal gaat het om een kleine 500 miljoen euro. In het normale geldverkeer wordt er nauwelijks met de briefjes betaald. In een pakje sigaretten passen al gauw 40 biljetten van bij elkaar 20.000 euro... waarmee de criminelen dus makkelijk over straat kunnen... Reizigers die in Groot-Brittannië aankomen kunnen biljetten van 500 euro nog wel inwisselen. De beurzen in Azië zijn net als Wall Street in New York in de plus geëindigd. De Nikkei-index sloot met een winst van ruim 2%. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de bezuinigingsplannen van de Spaanse premier Zapatero... en lijken minder bang dat de Griekse schuldencrisis overslaat naar Spanje. Zapatero wil het begrotingstekort fors terugdringen door onder meer de ambtenaren te verlagen. Ook de Europese beleggers zijn blij met de Spaanse plannen. De belangrijkste beurzen eindigden gisteren in de plus en ook vandaag staan de indexen op winst. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Vanmiddag vanuit het noordwesten droog en wat zon.